In Utrecht zijn ze vanochtend begonnen met bouwen op het terrein van de jaarbeurs. Een handige plek, vindt de GGD. Deze plek is zeer geschikt, want het is natuurlijk een eh, hele grote vlakke ruimte... zoals iedereen kan zien, waar een eh, mooie eh, testlocatie gebouwd kan worden. Er is veel parkeergelegenheid en het is natuurlijk in het midden van het land... wat zeer gunstig is. In de grote hallen kunnen straks 10.000 mensen per dag worden getest. Die kunnen alleen lopen door de teststraat, dus niet met de auto. Komt omdat er in de toekomst wordt gewerkt met sneltests en daarvoor moet je je auto uit. Over twee weken moet het XL-testlocatie in Utrecht open zijn. Je kunt er dan vanuit het hele land terecht. De Belgische YouTuber Castiop is overleden. Hij werd al ruim een week vermist. Zijn lichaam is vanochtend gevonden in een kanaal. Het ging sinds de lockdown al niet goed met hem. Mogelijk heeft hij zelfmoord gepleegd. In Heer Hugo Waard is het vermiste meisje van 19 teruggevonden. Woensdag liep ze weg van huis en sindsdien werd er op een aantal plaatsen in Noord-Holland naar haar gezocht. Onder meer in de duinen bij Bergen. Volgens de politie is ze er slecht aan toe. Ze zou al een tijdje niets gegeten hebben. Na twee best pittige nieuwsberichten zit je nou zelf met sombere gedachten en heb je hulp nodig? Bel dan met 113, dat is de Stichting Zelfmoordpreventie, of check 113.nl. In Waalwijk is gisteravond een hoogbejaarde man van de weg gehaald. De politie zag de auto wel erg langzaam rijden, waardoor die voor gevaar zorgde op de weg. Toen ze hem aanhielden bleek het een man van 89 te zijn die al 60 jaar geen rijbewijs had. Hij heeft geen boete gekregen, maar de politie heeft wel zijn familie gewaarschuwd. Het weer dan nog. Vanavond regen, morgen bewolkt en opnieuw wat regen. En het wordt zo'n 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de N200. Vanuit Amsterdam naar Halfweg kom je in 2 kilometer file...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 Maar als het puntje bij het paaltje komt, vraag je je af hoe jij het uit kon houden. Zoveel jaren je best doen om een grap, en die vervolgens de verdomme in te douwen. Dus zeg me wie het ver man, Je lokt de baas niet uit de tent, dus zeg me wie zijn echte vent en wie loopt weg. stukte 106.9 ZFM Every single boy I know is thinking that he's in control. Nothing you could do to break his stride, cause he's mystical and this is his party. I've seen it half a million times, you can play forward or rewind. You will always do what she decides, cause she's got the key to getting you started. All the Automatic, cause there's nothing you can do an overdrive. pushing every button that she finds. Really got your motor running high, and you know she's taking over your body.